zoals het Centraal Station, het Damrak, het Rokin en de Wallen. In Utrecht begon de reinigingsdienst gisteren al met het opruimen van de troep op de grote pleinen in de binnenstad. Morgen wordt het vuilnis weer volgens schema opgehaald. De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bereikten vrijdagavond een nieuwe CAO voor bijna 200.000 ambtenaren. In Mexico wordt gevreesd voor het leven van een belangrijke partijgenoot van president Calderon. De auto van de man, een voormalige presidentskandidaat, is in de buurt van zijn ranch onbeheerd aangetroffen. Er zijn ook sporen van geweld gevonden. In Mexico zijn politici steeds vaker doelwit van geweld. De drugsbazen intimideren bestuurders die de georganiseerde misdaad willen aanpakken. Sommige politieke partijen in Mexico hebben daardoor moeite met het vinden van kandidaten voor de regionale verkiezingen van komende zomer. Het vliegverkeer in Noord-Ierland heeft last van as uit de vulkaan op IJsland. Het vliegveld van Belfast is vanochtend dichtgegaan en ook van en naar een aantal kleinere luchthavens kan niet worden gevlogen. Het vliegverbod geldt voorlopig tot in de middag. De verwachting is dat de as de komende dagen naar het zuidoosten drijft, Mogelijk worden dan ook andere delen van het Britse luchtruim gesloten. De Duitse maatschappij Lufthansa doet vandaag met een speciaal toestel metingen. De Airbus zal vanaf Frankfurt opstijgen en monsters nemen om te zien of er een verhoogde concentratieas is. In Buursen, een plaatsje onder Enschede, is een bacterie in de waterleiding aangetroffen. De honderden huishoudens krijgen het advies hun drinkwater eerst drie minuten te koken. Volgens waterleidingbedrijf Vitens gaat het om een lichte besmetting in een reservoir bij Buurse. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Vitens, maar om maag- en darmproblemen te voorkomen is het wel beter het drinkwater eerst te koken. Dat advies geldt tot en met dinsdag. Het weer. Eerst zonnige periode, maar aan het eind van de dag vanuit het westen bewolking en kans op wat regen. Het wordt een graad of 16. Morgen enkele buien en iets frisser.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 Dat is het alweer, ja zeker. 12 uur geweest. En nou had ik eigenlijk iets klaar moeten staan van vandaag de dag. Nou, de helden mee. mee. <laughs> dus dat doen we maar even niet. Vandaag iets bijzonders, want in, in ineens loop ik de, het gasthuisplein op en ik ben gewoon ja, in gedachten verzonken en ik zie ineens iemand uitstappen en ik denk, oh ja. Die ken ik van het Haha. <laughs> ja, hoort hem al. Die ken ik van het zeeluurtje. Ja, <laughs> het zeeluurtje. Mirko Haarmans is vandaag de gast. Goedemiddag. Goedemiddag. En eh, toen dacht ik ineens, oh ja, ik had een afspraak. Ja, ja, ja. Oh ja, die moet die twee uur vol lullen. Met ja, we moeten twee, twee uur vol eh, gaan kletsen. Maar goed, eh, dat hebben we, we hebben nu met uh, Lavie en Roos van Grace Jones hebben begonnen. Dat deden we niet zomaar, want er staat zo dadelijk iets klaar van jou. Want ja, je bent natuurlijk niet zonder reden hier binnengekomen. Ik heb je tenslotte gevraagd om uh, langs te komen. Nou, ja. dat heb je gedaan. Eh, je domicilie is in Amsterdam. Ja, dat klopt. Dat klopt. Daar ben ik vanochtend vroeg uit mijn bedje gekropen. Ik lag er gisteren laat in, want we hadden gespeeld. Eh, ik heb gespeeld met vrienden in Oosterhout. Ja. En, ja, eh, zag ik iets ja, voorbij, Ja, voorbij komen. een heel mooi theater. Eh, eigenlijk, dat was een oude pottenbakkerij uit 1600. Zo? Die verbouwd is tot theater. Met allemaal oude kerkbanken. Het was niet druk helaas, want ik ben nog niet beroemd genoeg. Samen met mijn vrienden, maar het was wel bijzonder gezellig, bijzonder mooi. Maar ja, goed, een eh, Brabant, Amsterdam, ja, dan ben je toch weer anderhalf uur aan het auto rijden. Dan moet je natuurlijk nog even de muzikanten naar huis brengen. Dus voor je het weet lig je om één uur in je bed. Dan pak je een biertje, dan zet je de tv aan. En eh, op een gegeven moment na het biertje ben ik eh, gaan knorren. Ja. ja, en toen eh, vanochtend alweer het wekkertje gezet dan maar weer. <laughs> Ja, ja, ja, Anders had ik nu Buitenhof zitten kijken op tv. Ja. Eh, vind je dat interessant, Buitenhof? Ja, het kan me wel boeien. Het kan wel boeien hoe mensen over eh, bepaalde dingen denken en zo. Ja, ja. wat er in de mens omgaat. Wat er in de mens omgaat. Ja, ik mag dat graag kijken en luisteren. Is dat ook meteen, want dan komen we ook bij jou als muzikant uit, zeg maar. Hè? Is dat ook waardoor jij, zeg maar, je dingen maakt? Voor ja, de... ja, want ik ben gefascineerd op de manier waarop mensen tegen de tijd aankijken. Mhm. En eh, ik ben gefascineerd door, eh, door zeg maar de Nederlandse geschiedenis. En dat je die eigenlijk heel erg weinig in verhalen terugvindt in de muziek. Mhm. Dat valt me echt op in deze dagen. Het is allemaal liefde, liefde, liefde, disco, disco, disco. Ja. Naar mijn idee. Ja. Maar er is, wordt te weinig daadwerkelijk over de mensen nu die hier in dit, dit, dit dorp of waar dan ook gewoon rondlopen. Ja. En, eh, en daar heb ik wel inderdaad een bepaalde fascinatie mee. Oké, nou, dat is de muziek waar we het straks over gaan hebben. Ja, ik dat maak het niet alleen muziek. hoor. Ik bedoel, ik wil het niet te zwaar maken. Ik ben gewoon een popmuzikant. Maar ik vind gewoon dat dat soort dingen er wel tussendoor en erbij moeten. Juist, juist. Ja, maar dat is ook eh, de reden waarom, eh, waarom ik je gevraagd heb om hier langs te komen. Het dit eh, programma Muziek Boulevard is nog een beetje in opbouw. Het is nog niet uh, helemaal zo als ik het ervan hebben wil. Maar dit soort dingen gaan we dus vaker doen. Dus dan weten de mensen thuis van Oeh. Is dat zo? Ja, ja, dat is zo. Dus eh, dat is een van de redenen waarom ik eh, Mirko eh, gevraagd heb om langs te komen. natuurlijk heeft hij ook een, een stapel cd's onder zijn arm meegenomen. En nou hebben we net het jazzprogramma met Cor en Hans gehad. En heren, dank daarvoor voor de afgelopen twee uur. Volgende week is er weer een jazzprogramma. Maar jij hebt ook iets bij je. Eh, wat, eh, wat toch een beetje in diezelfde stijl een beetje doorgaat. Hè? Eh, de Duke Ellington Songboek. Ja, precies. wat heb jij met Duke Ellington? Nou, ik heb niet zozeer iets met Duke Ellington. Maar ik vind het wel heel erg mooi hoe die mensen inderdaad de muziek gemaakt hebben. Ella mm. Fitzgerald, Cole Porter. Ben ik een groot fan van. En eh, daar kun je rustig een plaat van opzetten. En inderdaad dan, eh, ja, ja, jazz is gewoon lekker. Vocale jazz. Heb je ook eh, zo'n muzikale achtergrond gehad? Of nee, eigenlijk niet. Nee, Ik heb gewoon een liefde voor muziek. En die is, heeft zich doorontwikkeld. En ik heb in Amsterdam twee platenzaken gehad inmiddels ter ziele. Maar ik had er ook zelf absoluut geen zin meer in. Hmm. En eh, ik draaide veel jazz. Maar dan niet de, de, de, de freak jazz. Nee. Weet je wel. Maar dan echt een beetje de luisterjazz. De luisterjazz. Ja. En dit is ook uh, luisterjazz. Luister ja. ja uh, eh, omschrijf, nou, je hebt het al een beetje nou, omschreven. Take the Atrium is een heel bekend nummer van hmm. Duke Ellington. En deze uitvoering is van Mel Tormé. Oké, dan gaan we hem nu naar luisteren. could take the A train to get to Sugar Hill way up in Harlem. If you take the A train, you'll get to Sugar Hill and in a hurry. Oh, listen, now the train is coming. Listen, hear the rails are humming. Oh, you should take the A train. get to Sugar Hill way up in Harlem. You should take the 8 train if you're thinking of heading uptown. take the 8 train, it's the swinging trolley around. Hurry, hurry, man, you better scurry, scurry, never need to worry, worry, when you take the 8 Take the A train to get to Sugar Hill way up in Harlem.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 Nou, als ik uh, eh, zo eh, wat in mijn handen ga krijgen, wat we gaan draaien. Nou, <laughs> eh, ik kan wel een andere zondag voor gaan stellen, eerlijk gezegd. Maar goed, ik vertel het zo meteen. Ja. Als het plaatje afgelopen is, vertel ik het wel. Ja, Meltour mee hadden we daarvoor nog. Met de, wat was het? Die A-Train? Die A-Train van Duke Ellington. Ja. Oh, dat, je, <laughs> nou, nou, je zei het al, je hebt je een beetje laten beïnvloeden door de, onder andere de jazz. Nou, ik heb het niet laten beïnvloeden. Jij niet, maar je houdt, heel vind vindt lekkere muziek. Ja, ja, ja. Goed zeggen. Eh, want eh, eh, beïnvloeden, dat is natuurlijk iets heel anders. Nou ja, maar beïnvloeden is zo ontzettend breed begrip. Ik bedoel, ik vind zo ontzettend veel dingen vind ik goed of mooi of leuk. En sommige dingen blijven hangen. Zoals bijvoorbeeld inderdaad iets als Johnny Cash. En ja, jazz, dat zet ik bijvoorbeeld vaak op in de ochtend. Hm. Maar ik mag bijvoorbeeld ook graag wel eens... Dat zijn dan van die zwakke plekken in je geheugen. Ik mag graag af en toe eens naar Dean Martin luisteren. Ja. Die man is echt zo, eh, zo ubercool. Ja. Die ging dan op het podium staan met zijn microfoon en die begon dan een liedje. En dan stopte hij halverwege het liedje, en dan had hij geen zin meer. En dan zei hij gewoon van als je het liedje wil horen, koop je de plaat maar. En dan ging hij gewoon weer verder. <laughs> Zijn wel, eh, hij behoorde tot de Red Pack. De Red Pack met ja. Sinatra. Ja, dat was ook het verhaal in de jaren zestig. Ja. Sinatra was eigenlijk een beetje de koning van Amerika. Weet je wel, wat, wat Robin, eh, Robbie Williams een paar jaar geleden was in Europa. Echt zo'n grote popster. En dan was, stond ook echt zo van iedereen in de hele wereld wilde Frank Sinatra zijn. Behalve Frank Sinatra, die wilde Dean Martin zijn. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Eh, maar het, ik zie me dat ook helemaal voor. Maar dat zo'n Dean Martin daar dat, ja, als je de rest wil horen, eh, dan, koop je, de, plaat, maar. Ja, zo, dat, dat zijn van die, ja, eh, van die dingen wel eens gezien eh, Hij schijnt ook een keer de, de, de bij, bij uh, Sinatra het podium opgelopen te zijn. Die speelde in Vegas. Hmm. En dan liep Dean Martin liep de zaal op een gegeven moment binnen. En dan kwam hij het podium op en hij zegt... Ja, hij zegt, eh, leuk hier, maar eh, wat zitten er veel mensen in je kleedkamer? jongen, <laughs> <laughs> jongen, jongen. Ja, nou, dat is dus de muziek waar je van... waar ik van, ochtends graag maar naar mag luisteren. Maar dat komt ook, dat zei ik net al tegen je. Eh, ik werk in een café en dan vind ik het heerlijk om dat soort heerlijke gekabbel op de achtergrond te hebben. Doe je dat nog steeds? Ja, ja, ja, ik doe het nog steeds. Nou, nu, nu momenteel niet. Ik ben een beetje geblesseerd. Maar in principe werk ik overdag in de horeca. Ja, en dan draai ik gewoon lekkere rustige jazz. Ja. Of bijvoorbeeld zoiets als Johnny Cash wat je nu gaat draaien geloof ik. Ja, dat ga ik eh, zo dadelijk draaien. Ehm, nog even voordat we Johnny Cash eh, gaan draaien. Want dat eh, verhaal van het café dat intrigeert me nog wel een klein beetje. Ja. dat is ergens in Amsterdam neem ik aan. Ja, ja klopt, klopt. En eh, is, eh, ja, is dat eh, publiek veel? Wat de, het, is een, het, is een, het is een hele leuke kroeg. Kijk, en ik zit natuurlijk in de horeca al jarenlang. Omdat, omdat je dan heel erg flexibel kunt zijn als je met de muziek bezig bent. Ja. Weet je wel, ik kan aan mijn collega's vragen van... hé, hey, luister, ik heb morgen een radio optreden... of ik heb een optreden daar daar. Ja. wil jij mijn dienst overnemen en dan werk ik volgende week voor jou? Kijk, dat kan je bij een kantoorbaan kan je dat niet doen. Nee. Dan moet je gewoon werken, punt. Ja. Of dan moet je alles om je werk heen organiseren. Nu kan ik inderdaad dingen organiseren en zeggen van nou, ik neem gewoon vrij. Ja. En ik regel zelf iemand anders die mijn dienst overneemt. Dus ja, voor je het weet blijf je hangen. En dat is dus nu ook gebeurd. En dat is nu ook gebeurd. Ja. Eh, dus geeft hij vrijheid om in ieder geval muziek eh, te maken. Ja. Je zegt ook, eh, dit, wat we, want daar ga ik nu even naartoe, naar Johnny Cash. wat heb jij met Johnny Cash? nou, Johnny Cash is dan bijvoorbeeld iemand die zingt over wat er in zijn land gebeurt. Ja. En ik heb de, nu bijvoorbeeld de Maar wat valt hij dan op wat, wat hij dan ziet eh, dat zij veel meer over hun geschiedenis zingen. Dat is op zich wel heel erg gek. Ik bedoel, we verwijten bijvoorbeeld de Amerikanen heel erg dat ze hun geschiedenis verwaarlozen. Maar de muziek zit vol met geschiedenis en verwijzingen daarnaar. En als wij naar onze muziek luisteren, ja, is het echt, op dit moment eh, is het minimaal. Ik, zal je, ik zal je, kan je er verhalen van vertellen, maar daar komen we zo op als we het, het, werk van jouzelf even gaan draaien. van, eh, van, van, in dat opzicht. Want ja, daar, heb ik, daar heb ik inderdaad nog wel wat over. Uh, en dan mag jij erop schieten van, van wat ik, <laughs> die uitspraken. ik weet niet of ik het dan nog overleef. <laughs> en zeker niet of er nog een schafotje wordt. Misschien een van de luisteraars die je komt redden. <laughs> of dat er een schafot wordt opgebouwd. ja, hè? luister, luister zelf maar. Is Johnny Cash. Well, they're hanging Joe Bean this morning for killing a man in Arkansas. Funny thing about it, Joe Bean never even heard of the man. In fact, Joe Bean never has been to Arkansas. And to top that off, today is Joe Bean's 20th birthday. See where the gallows stand, Joe Bean. See where the gallows stand. Just 20 short years from the day you were born, you'll die by the hangman's hand. They're hanging Joe Bean this morning for a shooting that he never did. He killed 20 men by the time he was 10. He was an unruly kid. But they're hanging Joe Bean for the one shooting that he never did. See through the prison bars, Joe Bean. See where the gallows stand. Just 20 short years from the day you were born. You'll die by the hangman's hand. Well, your mother's in Capital City, asking Governor Sims for a stay. And it's really hard on her, cause she knows where you were on that particular day. You were working, Joe Bean, hard working robbing the Santa Fe. Well, the telegraph wires are humming. Hear the governor's words come through. I can't set you free, cause it's not up to me.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 So I left her this song. Moving on, moving around Eerst Johnny Cash met eh, Joe Bean. Joe Bean. Ja, ik eh, vond hem... Eh, je, maakte me er al opmerk, opmerkzaam op van, van wat je... van, van, van Johnny Cash, wat er het eind van het nummer in hield. Ja, ja, ja. Ah, het, is, het is gruwelijk. Bizar. Ja, ja <laughs> het is zo bizar. Hij heeft ook een nummer dat heet, dat staat op Folsom Prison, mm. die, die oude liveplaat. Dat heet 25 Minutes to Go. En dat zijn de laatste 25 minuten voordat hij opgehangen wordt. Oh. En dan hoopt hij de hele tijd dat de gouverneur belt om inderdaad zijn doodstraf uit te stellen. Maar aan het eind is het inderdaad zo van na die 25 minuten is het here I go, oh, oh, oh, oh. En dan is het afgelopen, ja. Ja, het is, maar ja, hij was ook heel erg populair natuurlijk onder de, onder de gevangenen. Ja, ik geef hem even weer terug, Johnny Cash. En dan eh, mag jij eh, je eigen werk eh, gaan aan. Mijn eigen werk? Ja. Ja, Zal ik eh, eh, beginnen met... Nee, ik begin nog niet met de single. Ik begin met eh, mijn vorige single. Hou vast, hè? ja, ik, die, vind ik, die vind ik echt heel erg mooi. Want, en, dit is de uitvoering met de fanfare erbij. heel mooi. Maar dat, dat, dat voor zo eventjes. Ja. Want ik was nog niet helemaal ehm, uh, eh, zover. Eh, want eh, het heeft ook te maken hè, met, met wat je net zei over de Amerikaanse geschiedenis zit vol met verwijzingen in, in een Ja, de Amerikaanse muziek zit vol met verwijzingen van geschiedenis. Ja, klopt. Dat hebben wij in Nederland niet. Nee. Nee, echt. ja, misschien wat theatermensen, maar dan zit het meteen in die cabarethoek. Ja. En dat vind ik ook zo flauw, weet je wel. Ja, het, het, zou ook best wel wat serieuzer kunnen zijn. nou ja, ja of, of juist inderdaad gewoon pop. Ja. Of eh, rock. Of, eh, Ja, maar ik vind ook dat je theater in kunt gaan. En dat je gewoon gaat zitten. En dan zit iemand op een kruk met een gitaar. En die gaat daar gewoon een paar liedjes zitten spelen. Ja, alleen dat vind, ik, vind ik eigenlijk, dat, dat hoort er eigenlijk ook. Ja, ja, ja, de grap is alleen inderdaad op dit moment in Nederland... door de, de, de, de herstructurering ook van de Hilversumse radio. Hmm. Het cabaret verdwijnt naar... of de, de, de theaterliedjes verdwijnen naar heel, eh, Radio 5. Ja. En dan is Radio 2 zo'n beetje op sterven na dood. Ja. En uiteindelijk kan niemand Radio 5 meer vinden. Dus die liedjes worden ook niet meer gedraaid. Nee. Dus ja, ik, eh, ik, heb, ik zit voor mezelf... Eh, ik eh, wil eigenlijk af van het theaterstigma. Ja. Want de grap is namelijk, als je inderdaad van dik hout naar de theatertournee gaat doen, zit het vol. Ja. Weet je wel, maar het is een popband. Ja. Maar het theatermensen zelf, dus Maarten van Roosendaal, daar komt niemand naar kijken. Nee. En dat is toch een beetje een omgekeerde wereld. Ja, nou, ik kom dus- erop, omdat in, wat ik net gedraaid heb, is van uh, Fabia de, Fabia uh, eh, 2008 eh, won ze de Grote Prijs van Nederland bij de Singer-Songwriters. Maar ik had er een hele verhaal eh, en een verhandeling met haar over gehad. Over hoe dat dan zit hier in Nederland. Nederland, ja, in tegenstelling tot wat we net hebben gedraaid ook van Johnny Cash. Amerika heeft een echte popcultuur. Ja, ja. En dat kan je eigenlijk in Nederland, ja, eh, in, eh, met alle respect gesproken, je hebt het wel. Nou ja, weet je wat natuurlijk is? Kijk, als je in Amerika... Maar het is veel minder eh, diep geworteld, heb ja, maar in Amerika, als je maar bij een klein segment bekend bent, dan zou je er al van kunnen leven. In Nederland moet je in het hele land bekend zijn om ervan te kunnen leven. Ja. Dat is natuurlijk één, ja. weet je wel. En dat, dan komt er ook nog eens een keer bij natuurlijk dat de meeste mensen hier in het Engels zingen, terwijl Engels niet je moerstaal is. Nee. En eh, de grap is ook altijd dat eh, nederpop heeft altijd een apart bakje. Als je een Nederlandstalige muzikant bent, dan sta je bijvoorbeeld nooit naast eh, Oasis. Nee. Als je, als je bandnaam met een O begint. Maar je staat in het vakje Nederlandstalig naast Frans Bauer en Henk Wijngaard. Terwijl het niets met elkaar te maken heeft. Nee. En dat, is, dat zit tussen die oren en dat krijg je er gewoon niet uit. Nee. Je de, de, dijk moet gewoon onder de D van pop staan. En niet bij Nederlandstalig. Juist. Dat Juist. Maar ja, dat eh, wij, wij, wij creëren te veel hokjes. Is dat wat je zegt eigenlijk? ja, ja. ja. Ja, nou, ja goed. Het, het is, eh, ik zit er even met, eh, met heel veel eh, studie naar te <laughs> luisteren naar wat je zegt. eigenlijk krijg ik ze wat zo waar bijna. Maar goed, het is jouw kijk natuurlijk op, op het hele verhaal. En een andere kijkt er natuurlijk weer heel anders tegenaan als... Nou, zo roep maar. Ja, ik bedoel maar. Dus, waardoor ik getriggerd ben om jou te vragen. Dat, dat, dat, is de reden waarom. Nou, je geeft hem al aan. de single. de vorige, vorige single. Vorige single in 2009 werd die heeft hij het levenslicht eh, gezien. Yes. Maar ik vond hem zo verschrikkelijk mooi. Oké, ja. Nou, heel mooi. En eh, nou ja, vertel even over hoe, eh, hoe je die single in elkaar hebt Het liedje stond eigenlijk nooit op het repertoire. Of tenminste, ik heb het op een gegeven moment geschreven voor een bruiloft van een vriendin. Mm en eh, we hadden een liedje nodig voor in de kerk bij de inzegening. En eh, toen vond ik een oude Amerikaanse gospel. Kijk, daar gaan we alweer. Ja. En daar heb ik dan een liedje van gemaakt. Eh, Helemaal volgens jouw eigen... Volgens mijn eigen idee. Ja. Ja, ja, ja een, een, een, een, liedje van gemaakt. Dat hebben we gezongen in de kerk. Ja. En bij het tweede refrein zong de hele kerk al mee. Zo. En sinds die tijd is het een publieksfavoriet. En iedereen vraagt naar dat nummer. En dat komt een beetje, denk ik, door het lekkere dijngevoel wat erin zit. Ja, maar er zit ook een serieuze lading in, vind ik hoor, eerlijk gezegd. Ik vind er zit, er zit ook echt een, nou serieuze lading, er zit een gevoelige lading in. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, maar natuurlijk, dat, maar het was een beetje voor een bruiloft. Ja. Weet je wel, ik bedoel, mensen geven elkaar het eeuwige ja-woord. Dus daar hoort dan ook wel iets bij natuurlijk. Wat ook heel apart was, was het clipje wat, eh, wat ik toen op de huis eh, ook heb gezien. Want zo, zo is dit eh, verhaal even een beetje tot stand gekomen. Dat de mensen niet denken van, hoe komt die koper nou weer aan die Mirko Hamans? Nee, zo is het gegaan. Hè, ik zag dat clipje voorbij komen van dit nummer. En ik denk, ja, dat, daar zit wel wat in. Ik bedoel, zo... Het, leven op zich. Ja, ja klopt. Het, het clipje is een, is een, is een animatie van een eh, Duitse filmschool. Ja. En daar passeert inderdaad eigenlijk het leven. Van kind tot aan de dood. Ja. En dan helemaal aan het eind mag ik ook nog drie seconden in beeld komen. Maar deze versie die jij nu eh, klaar hebt staan. Daar ben ik op een gegeven moment mee naar Noord-Holland gegaan. Ik speelde op een feest in een schuur. En er liep ook een fanfare rond. En ik heb gevraagd of die fanfare houvast wilde spelen. Ja, en iedereen heeft gewoon ja gezegd. Dus we hebben eh, op, op de boerderij in Tuitje horen, <laughs> Tuitje ja. op ja, Ik weet, ik weet wel wat het is, ja. <laughs> ja. Hebben we dus inderdaad gewoon eh, eh, het nummer nog een keer opgenomen. En dat hebben we aan elkaar geplakt. Dus dat is de versie die je nu gaat draaien. Nou, dat is hij. Dan moet je even schakelen naar nummer drie. Naar nummer drie. Wat verdorie? <laughs> Uh, het is dus meer, het is een EP. <laughs> Ja. Zo kan het ook gebeuren. Ja, is die, duurt die 5 minuten en 22 seconden? Ja, klopt. En ah, dan gaan we Met dan gaan we dan. Okay. Hier is die. Zoek een gevoel, ik zoek een plek. Als ik het vind, ga ik nooit meer weg. Ik hou vast, laat nooit Schoonheid vind je onderweg. Open je ogen lijst hem in en bewaar hem apart. Hey, wel heel bijzonder met de eh, van varen erachter en al Ja, ik zou het liefst, dat zei ik net al, ik zou het liefst eh, altijd met zo'n pad gaan. Ja? Ja, ik vind dat eh, sfeer, qua sfeer vind ik dat ontzettend veel toevoegen. En inderdaad gewoon weer het, het, ontzettende Hollandse element. Ja. Vind ik gewoon wel leuk. Ja, we hebben ook even net zitten praten van wat je allemaal gemaakt hebt. Ja. ik heb al een idee van uh, wat, wat er nog meer gaan draaien van je. Dus uh, dit is uh, ja, het, de fanfare er ineens achter eh, gezet. en, en, het, liedje op zich is met een heel simpel... Ja, eigenlijk, het leek wel een banjo waar je het mee Ja, er zit een piano. Ja, god, is ah. helemaal vol gemusiceerd hoor. Maar inderdaad, piano, banjo, wat, nee, trompet hoor je natuurlijk. Nee hoor, dat is de, de basis. De basis zeg maar staat op de normale cd. Ja. En eh, daar heb ik op een gegeven moment inderdaad eh, zangeres aan toegevoegd, trompet aan toegevoegd uh, en een fanfare aan Ja, want die zangeres, dat is ook, ook een heel leuke, ja, hele mooie stem uit Lelystad. Ja. een stem uit Lelystad. ja, woont, in, woont in een buitenwijk van Lelystad. En is heel erg verlegen helaas, want ze heeft echt een superstem. Ja? Ja. Wil niet op de voorgrond? wil niet op de voorgrond. Nou, misschien wil ze nog wel een keertje op de voorgrond. Maar misschien is het dan handiger als ik zelf ook eh, <clears throat> ietsje verder ben. Dan is het makkelijker om iemand uh, te, bij te halen en zeggen van kom jij eens even lekker op de voorgrond zingen. Zoals ooit uh, Tears for Fears die zangeres ontdekte. Ja, Olette, Olet Ja, ja, zo is dat verhaal gegaan. Nou ja, misschien is dit wel de Nederlandse Olette ik hoop Het, ik hoop het even. <laughs> ja, dat weet je. <laughs> Maak mij beroemd, dan maak ik Claudia <laughs> beroemd. ja. Dus misschien wel heel erg leuk. Maar goed, dit was Hou Vast. Vorig jaar gemaakt bij een bruiloft, zijn Ja, eh, nou, het is lange geleden geschreven op de bruiloft, maar het is vorig jaar als single uitgekomen. Ja. ja. En dat vond je toen een aardige aanleiding om dat uit te brengen? Uh, ik heb eerst natuurlijk eh, het hele verhaal gehad met het liedje voor Korstrik. Ja. Zaterdagmiddag voetbal. Eh, tot en met de Telegraaf aan toe en de wereld draait door en noem het allemaal maar op. Ja, want eh, dat, dat, daar zijn een, daar, daar zijn een hoop reacties. Ja. is iedereen echt opgedoken. Ja, SBS, uh, RTV Amersfoort, RTV Utrecht, noem het allemaal maar op. Het is allemaal opgedoken en daar heb ik allemaal gesprekken mee gehad, met langs geweest. En de uitzending van de wereld draait door heb ik dan toevallig niet gehaald, helaas. Ehm, en daarna had ik zoiets van, nou, dan moet er ook een normale single worden uitgebracht. Mhm. Eh, en dat was dus Hou Vast. Gewoon een heerlijk meedijnummer. En dan heb, daar heb ik mee eh, veel opgetreden. En dat is op zich dan ook heel grappig om mee te maken. Dat mensen inderdaad gewoon... Dat je naar mensen zit te kijken die het gewoon van A tot Z kunnen meezingen. Weet ja, je want wat mij ook hier opvalt... Hè, er zit eh, hè, het eerste... het, er, zit, er zit iets van melancholie in. Zit er? vind ik. Ja. Maar er zit tegelijkertijd ook iets van optimisme zit erin. Ja, maar dat is toch ook belangrijk? Ja. Dat is toch ook belangrijk. Ik bedoel, in principe is de essentie van het leven op de zondagmiddag. Oei, oei, oei. Oei, <laughs> Ja, we zijn wel lekker stichtelijk bezig, hè? De, ja. de essentie van het leven is inderdaad heel simpel. Ja. Of zoals Toon Herman zou zeggen, de essentie van het leven past op een tegeltje. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar, Vandaar eh, ook het, het, woord tegelwijsheid, denk ja, Bijvoorbeeld, inderdaad. Nou, dat, is, dat is het liedje dan niet. Maar <laughs> eh, ja, en, en het zijn dingen die je inderdaad gewoon die, die, die je makkelijk kan onthouden. Hm. Makkelijk kan meezingen. Er kwam een manier naar me toe op een feest. en zegt, oh jij bent Amerika. Ik ja. Hij zegt, ja, ik vind het een ontzettend mooi liedje. Maar mijn vrouw draait hem helemaal grijs. Ik word gek van dat nummer. <laughs> ja. Ja, maar en zijn vrouw stond later inderdaad in het publiek ook gewoon mee te zingen. Weet Je wel? Ja. Ja, maar het is ook, eh, als, ik, als ik het liedje hoor, eh, het is ook gewoon een mooi liedje, vind ja, Dankjewel. Dus dit, ja, ik kan er niks aan doen. Eh, het, het is gewoon zo. draai <laughs> nou, ik, ik, draai hem, ik draai vrij regelmatig hier. Dus, uh, dus zo, zo erg is het nou over niet. Dus, <laughs> Maar overdrijven, ja. kijk, je krijgt, ik krijg veel van, de, van mijn materiaal eh, te horen. En zelf ook op zoek naar. Ja. ja, dit viel me dan eh, inderdaad heel erg mooi, op. Dankjewel. Eh, iets anders. Deze zeven weer van mij. Oké. Okay. Paddy Smith. Patty Smith, ja. ja. Zegt je dat wat? ouwe oude punkrocker. <laughs> ja. Oude Amerikaanse punkrocker. Ja. Dan, Dancing Bear. Dan, dan is bijna 70 inmiddels ook alweer, Wie? geloof ik. Petty Smith? Ja, die zal. Uh, eh, Oeh, dat zou ik niet weten. Eh, ga ik eens eventjes, eh, op Google, even op Google nakijken. <laughs> maar wat ik wel weet is dat dit nummer wat ze ooit geschreven heeft, Dancing Barefoot. Dat is een aantal keren is dat uitgevoerd. ik heb nu even twee uitvoeringen naast deze Dancing Barefoot bij me. Dus dit is de eerste. Straks ga ik ergens na 1 eh, uur ga ik de tweede draaien. En dan eh, de, de derde, die zal vlak voor twee nog even komen. Dus eh, dit is dan de oh. origineel. En die is van Paddy Smith. notion that he is levitating with she. I don't know why. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. Eh, ik, ik, eh, zit het eventjes op te zoeken, de datum. 30 eh, december 1946 is Patty Smith. Dus dan is 64. 64. Godverdomme, gaat het hard. <laughs> ja, dat was aan het eind van het jaar. stond bij het optreden. Wat zeg je? <laughs> ik zeg, jij weet nog goed dat je vooraan stond bij het optreden. Ja, dat zal wel. Ja. <laughs> <laughs> maar goed, eh, dat was eh, Patty Smit eh, met haar Dancing Barefoot. ze heeft nog eens een keer een nummer. Daar hadden we het ook net over. bij het, Because the Night, hè? Because the Night. Maar dat was bij jouw nummer toen we daar even zaten te luisteren. Hadden we het over Because the Night. Ja, Je hebt ook trouwens iets bij je van Bruce Springsteen. Ja, heel veel. Ja, die gaan we zeker ook nog eventjes in de tweede uur. ik weet dat ik daar ook nog iemand anders een plezier mee doe. Oh, dan is het goed. Ja. Precies. En aangezien jij met die malleur zit... Oh, eh, met, het is een, eh, ja, deze, deze man is fysiotherapeut namelijk. Oh. Dus, eh, <laughs> dus, Wel okay. dus, uh, Bel even. Ja. Bel <laughs> even naar de studio. hij heeft een, uh, het afgelopen zaterdag stond er een uh, groot interview met hem in de krant. Maarten Koper, daar heb ik het over, is een vervent Bruce Springsteen fan. Oké, Nou, jij ook. dus we gaan het zeker over... En, ik, ben je ook beïnvloed een, een beetje door Bruce? Ja, ja, ja, absoluut beïnvloed door Bruce. Ja? Absoluut, ja. ja. Eigenlijk is... Mijn manier van schrijven is toch wel heel erg ontleend aan zijn muziek. Ja, want wat, wat leuk is, is bijvoorbeeld hè, over, over Bruce en over Johnny Cash. Volgens mij zitten daar ook parallellen tussen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Je, je, je, kan de een en de ander als een soort van, eh, denk ik, leermeester beschouwen. Zeg maar Johnny Cash dan voor eh, Bruce Springsteen. Maar tegelijkertijd aan het einde van de carrière van eh, Johnny Cash heeft hij heel veel nummers van Bruce Springsteen opgenomen. Oh? Ja. Dat, eh, is Omdat natuurlijk Springsteen eh, eh, zijn iets minder bekende platen zijn namelijk ook platen die gaan over outlaws en lowlifes en mensen die op de hoek van de straat politieagenten doodschieten. Ja, is het ook een beetje het geweten eigenlijk van Amerika? Bruce Springsteen ja, zo langzamerhand aan het worden? Ja, voor ons, ik denk voor ons Europeanen <laughs> wel, voor de Amerikanen wat minder, maar hij, hij zingt daar inderdaad wel over, ja. Ja, ja want dat, dat, maakt het, dat maakt Bruce denk ik ook zo speciaal, denk ik. Ja, ja, absoluut moet ik heel even kijken hoe laat... Eh, kijk, want, eh, nou, dan gaan we eerst eh, nu even het nummer wat je nu uit hebt gezocht. Dat over de Noordkaap. Noordkaap, ja, ja. Want dat vind ik opvallend. Hoe... Wat is dat eigenlijk? Noordkaap is een ontzettende goede Vlaamse band. Belgische mhm. band, Vlaamse band. Ze bestaan helaas niet meer. De zanger van Noordkaap was Stijn Meures. Die is nu nog een vrij bekend journalist in België. Maar die muziek zit zo ontzettend goed in elkaar. En iedere keer als ze dan in Nederland speelden, in de Melkweg, dan stonden de 40, 50 mensen. En het zat zo ontzettend goed in elkaar. Maar ja, helaas ter ziele. Ook wegens gebrek aan succes waarschijnlijk in eh, Nederland. Ja. Want er moet wel een boterham gesmeerd worden. Ze waren heel erg populair in België. En daarom is het zo raar dat die oversteek naar Nederland dan nooit gemaakt wordt. Maar ik denk dat het te, stevig was. Maar ik heb wel een ballet uitgekozen. Ja, een ballet. En hoe heet die? Jedesmaal hurts me more. Nou, we zullen het horen. samen harten in elkaar, tranen in kanalen, een dromen werden waar. Als alle slapelozen de ogen konden sluiten, handen naast elkaar. angsten bleven buiten. Het is waar me more zondagmiddag. Ja, Noordkaap. Noordkaap. Elke keer doet het meer zeer. Ja. Jedesmaal hurts me more. <laughs> Elke keer doet het meer zeer. Het is half Nederlands en half Engels heb ik het Nee, dat is gewoon denk ik een geintje van ze. Maar het is gewoon, dit zit muzikaal zo ontzettend goed in elkaar. Ja. Nu ga ik even iets eh, kijken of ik eh, wat uit, eh, uit dit apparaat kan toveren. Dat moet ik nog maar even afwachten. Kijken of het werkt. Uit de regio. Ja, het lukt, het lukt. is de treats uit Alkmaar tot aan het nieuws van 1 uur. En uh, shalalala heet het.